Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Johan Derksen heeft gereageerd op zijn verkrachtingsverhaal. Eergisteren vertelde hij in het programma Vandaag Inside... hoe hij jaren geleden na een avond stappen een grote kaars in een bewusteloze vrouw stopte. Gisteren kwam hij daarop terug. Het AD schreef van Derksen penetreert eh, vrouw met kaars. Ja. Dat is allemaal gelul. Het was zo'n hele grote uh, duizend uren kaars, dat was toen in. Die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Mhm. En die hebben we gepakt en die juffrouw lag op de bank. En die hebben we zo tussen haar benen gedaan. Dus toen wij weggingen stond die kaars loodrecht de lucht in. Ja. Ja, het verhaal van Derksen zorgde voor veel verbaasde en boze reacties. Toch vindt hij niet dat hij zijn excuses moet aanbieden. Er is geen enkele aanleiding om excuses aan te bieden. Ja. Ik heb me op 24 jaar leeftijd misdragen. En dat spijt me bijzonder. En dat heb ik kenbaar gemaakt voor ik het verhaal vertrek. Maar ik ga nu niet 50 jaar na dato hier mijn excuses zitten maken. Amerikaanse militairen hebben na een missie in Afghanistan voor miljarden euro's aan spullen achtergelaten, staat volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN in een rapport. Het zou gaan om tientallen onklaargemaakte vliegtuigen, tienduizenden andere militaire voertuigen en meer dan 300.000 wapens. Schiphol moet zorgen dat ze binnen een paar maanden de boel op orde heeft. Dat eisen verschillende reisorganisaties in de Telegraaf. Het is al dagen chaos op de luchthaven. Door personeelstekort is er veel vertraging. Er staan ook lange rijen bij de incheckbalies en de douane. En het was gisteren eindelijk weer Koningsdag. Lekker urenlang de vrijmarkt afstruinen en dansen op overvolle pleinen. Ook een goede dag natuurlijk om wat extra geld bij te verdienen. Deze jongen kon bij een spelletje 100 euro rijker worden... als hij 100 tellen aan een stang kon hangen. Dat was alleen niet zo makkelijk. Alles geven. Het is do or die op dit moment. Succes man, succes. 3, 2, 1, go! Nou, Ilja, jeetje. Ben jij iets te hard gegaan met Koningsnacht? Is dat uh, een verklaarbare reden waarom dit niet lukt? De, nee, het enige wat het is, is gewoon een scam, want dit ding draait gewoon. Ja, een scam natuurlijk. Het was ook weer ouderwets druk in Amsterdam. Volgens de NS namen 200.000 mensen de trein naar de hoofdstad. En het weer nog. Nu is het nog fris en op sommige plekken mistig. Later trekt hij wel weg en wordt het weer een prima lentedag. Droog, flink wat zon en 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Uh. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Uh. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? Got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty. Little touches of ditty, let it work the kitty like, hey, ladies, drop it down, just wanna see who touched the ground. Hey ladies, drop it down, just wanna see who touched the ground. Hey ladies, drop it down, just wanna see who touched the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see the crowd. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer say you're the brightest thing in here. You're so hot, people need some rain in here. Time to make X gangsters bang here. Girl, you can do anything you want in here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I'd rather see you shaking standing. Either way you do it, you look standing. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go Shake your body like a belly dancer.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 Hij zei gisteravond in zijn talkshow Vandaag Inside dat hij de kaars tussen de benen van de vrouw had gezet. Troepen in de VS lieten voor 7 miljard dollar aan materieel achter in Afghanistan. Sinds 2005 werd voor 18,6 miljard dollar aan militair materieel vanuit de VS naar Afghanistan gestuurd. En tien leden van een Amsterdamse familie zijn opgepakt voor het witwassen van drugsgeld. De arrestaties volgt op ruim twee jaar onderzoek naar die witwasfamilie, schrijft het Parool. Het is weer nog, zonnig en droog. Het wordt 14 graden vlak aan zee tot 19 in het zuiden. But shawty be on my mind, shawty Emeleme, my my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular Kiss me to the phone Can't you see I'm into ya Can't you see I'm in love Kiss me to the cellular Kiss me to the phone feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go?